Dat geldt ook voor deze man. De helft is afgebrand, maar in ieder geval de helft van ons appartement, denk ik. En eh, van nog meerdere appartementen. Niet het hele gebouw, maar eh, ja, een ja. flink deel. Veel spullen in huis? Ja, we gaan binnenkort trouwen. Dus eh, bruidsjurk, eh, ringen. Ik ben bang dat dat allemaal eh, weg is. Maar dat, dat, dat is materialistisch. Dus we moeten het zien. Misschien is er nog wat van over. De brandweer was tot diep in de nacht bezig met blussen. Bewoners mogen nu alleen naar binnen om wat spullen op te pikken. op een bijeenkomst vanochtend zeiden bewoners dat ze al een tijd last hebben van lekkage. En dat dat in combinatie met elektriciteit de oorzaak zou kunnen zijn van die brand. De brandweer onderzoekt het nog. In Brussel protesteren studenten tegen de volgens hen lage straffen in de zaak van Dia, Die jongen van 20 overleed tijdens een ontgroening van de Belgische studentenvereniging Reuzegom. Sanda moest in een kuil met ijs staan, superveel alcohol en zoute visolie drinken. De betrokken leden kregen werkstraffen en geldboetes. Te weinig, zeggen veel Belgen. Mensen denken dat dat komt doordat de jongeren uit een rijk milieu komen, zegt de organisatie van de demonstratie. Het is vooral een zaak van klassenjustitie. Ik denk dat we mogen zeggen dat het strafrechtelijk apparaat niet onbevoordeeld kijkt naar iedereen. De klasse waar je van uitkomt, maakt zeker en vast hier eh, deel mee. En dat zou niet mogelijk kunnen zijn en heb je ergens nog een flesje zonnebrand liggen waarvan je het merk misschien niet chill vindt? Dan moet je hem even naar de kinderboerderij in Beverwijk brengen. Niet voor de medewerkers, maar voor twee varkens, zegt de medewerker. Ze vinden de zon heerlijk, het is lekker warm en eh, ze gaan er heerlijk eh, in liggen. Maar ja ze, ja, ze verbranden er gewoon echt. Eh, Hoe zie je dat? De huid wordt rood, net als bij ons eigenlijk. Wordt rood, gaat warm aanvoelen. het zijn net mensen. Het zijn net mensen. Ja, en daarom moeten ze een paar keer per dag worden ingesmeerd. Maar daarvoor hebben ze dus wel een voorraadje nodig. En daar hebben ze zelf de poen niet voor. Het weer vanmiddag en vanavond veel zon, een graad of 22. En alleen in het noorden een beetje bewolking. Later vanmiddag neemt langs de kust de windkracht toe. Morgen hetzelfde als vandaag, dan maximaal 24 graden.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 Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno. Me alevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste Perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. A enterrártelo cuando quieras, mamita negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor.